Vemke uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Op het pluimveebedrijf in Ter Aar, waar vogelgriep is vastgesteld... wordt morgenochtend begonnen met het ruimen van de 43.000 legkippen. Er zijn geen contacten geweest tussen het besmette bedrijf in Ter Aar... en dat in Hekendorp, waar dit weekend vogelgriep werd vastgesteld. Het is nog onduidelijk om welke vogelgriepvariant het in Ter Aar gaat. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het onderzoek naar de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022 aan Rusland en Qatar nog eens laten bekijken. De ethische commissie van de FIFA presenteerde vorige week een samenvatting van het onderzoek met de conclusie dat de toewijzing correct is gebeurd. De leider van het onderzoek reageerde meteen daarna kwaad en zei dat die conclusie niet strookte met zijn bevindingen. Er was vanavond verwarring over de gezondheidstoestand van de vader van koningin Maxima, Jorge Zorrigueta. Argentijnse media zeiden dat hij was overleden. Het ziekenhuis waar hij de afgelopen tijd lag ontkende dat later. De Argentijnse krant La Nación heeft het bericht ingetrokken en citeert nu de zus van Maxima, Ines. Zij zegt dat haar vader thuis is. In Oost-Oekraïne is de cockpit geborgen van de Boeing 777 van de MH17-vlucht. De cockpit wordt samen met de overige wrakstukken naar Kharkov gebracht en vandaar naar Nederland gevlogen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die de bergingsoperatie leidt, zegt dat er nog een paar dagen nodig zijn. Een groot telecombedrijf uit Groot-Brittannië heeft een belangrijke rol gespeeld in het afluisterschandaal dat werd onthuld door Edward Snowden. Een bedrijf dat in 2012 werd overgenomen door Vodafone heeft volgens Channel 4 News de Britse inlichtingendienst GCHQ afgeholpen bij het afluisteren. Het zou onderdeel zijn van een geheim project waarin bedrijven grote hoeveelheden internetverkeer verzamelden. Het weer, opklaringen, maar ook mist. Minima vannacht tussen 0 en 5 graden en op veel plaatsen vorst aan de grond. In de loop van de ochtend geregeld zon, later weer bewolking en kans op lichte regen.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 En hij zong onder meer het liedje All of Me en dat klonk zo. Sven Duif. at your smile Drawing me in, you're kicking me down Got my head spinning, no kidding I can't bring you down What's going on in that beautiful mind?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 All of Me, natuurlijk eh, een heel bekende hit. en we gaan luisteren naar Sharon Core. Zij maakt deel uit van de course Met het prachtige nummer Everybody Gotta Learn Sometime. Oftewel, iedereen moet het eens leren allemaal. look around we kennen het oorspronkelijk van de Corgis. Everybody gotta learn sometimes. Maar dit was eh, Sharon Core van de Coors. Ja. A Mother's Love wordt bezongen door eh, Jim Brickman... Eh, samen met Mark Massi. En dat ga ik draaien voor Karin. of a mother's love. Thank you for every sunlit day that filled the corners of my memory. Thank you for every selfless unsung deed giving me the choice to search my soul till I could find my voice. And I thank you for teaching me to be strong. And I learned to dream because you believed in me. There's no power like it on this earth, no treasure equal to its worth. The gift of a mother's love. naar Ellen Parsons? Je hoeft me niet eh, te antwoorden. Geef me maar geen antwoord. Ga maar gewoon luisteren. Don't answer me. die The Allen Project met eh, natuurlijk Colin Blunstone... Eh, die dat mooie nummer Old and Wise ook zingt. Dit is Sven Duif nog een keer, live in de studio bij ZFM Zandvoort. If you don't know me by now. Live gezongen, ja ja. up our happy home. Don't get so excited when I get home a little late at night. What good is a love affair? as we've been together It should be so easy to do Just get yourself together We might as well say goodbye What good is a love affair When you can not see dive live in de studio bij ZFM Zandvoort. 17 oktober, vorige maand werd dat allemaal eh, uitgezonden. En u kon nog eens even naar de herhaling luisteren. We gaan luisteren naar een mooi nummer van Brian McKnight. After the Love Has Gone. En ook hij zingt het live. It just so happens that my favorite David Foster song... is also my favorite Earth, Wind and Fire song. It's my pleasure to sing it for you now. For a while, to love was all we could do. We were young and we knew in our eyes were alive.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 Something happened along the way, but you still be happy and sad. Something happened along the way, and yesterday was all we was dat. After the Love Has Gone. José Feliciano, we hebben al een hele tijd niets meer van hem gehoord. Straks horen we hem weer volop. Als de kerst aan gaat breken met uh, Feliz Navidad. Maar nu met Brain. every drop of rain. You know I love you more. Feliciano, Listen to the Rain. Eh, het nummer heet gewoon Rain eigenlijk hoor.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 die ongetwijfeld om deze tijd uh, meeluistert. Righteous Brothers waren dat natuurlijk met die Unchained Melody. Ik draaide hem eh, speciaal voor mijn lieve vriendin Yvonne. Die uh, <laughs> de late uurtjes trotseert om, eh, om mee te luisteren. Gezellig. wat had ik ook nog meer? Oh ja, deze had ik ook nog klaarstaan. Een speciale ja, oeuvre van Paul de Leeuw als het gaat om Robert Long. Liefste mijn liefste. Paul zingt allemaal nummers van Robert Long. Een heel album vol. Liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken... dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken... zeg dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd.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 Leel zingt Long. Oftewel, eh, Paul de Leel, allemaal liedjes van eh, ja, Robert Long. En dit was er eentje van Liefste, oh Ik ga voor een trouwe fan Westlife draaien. You're not alone. Als het goed is. En het is goed. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be? je luistert in, eh, in het verre Spanje... dan ben jij ook niet alleen. We wensen jou van harte wetenschap, eh, luisteraars. U moet weten dat uh, Lidwien helemaal vanuit Denia mogelijk meeluistert... samen met Marius. En uh, Lidwien is... Helaas getroffen door vreselijke rugpijn. En is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. We hopen geen hernia. Maar de pijn, de pijn is in ieder geval, heb ik begrepen, te vergelijken met een, eh, de pijn die een hernia kan veroorzaken. Nou, mensen die daaraan geleden hebben, die weten ongetwijfeld eh, hoe dat moet voelen. Dus we gaan eh, Lidwien alle sterkte toewensen. ik ga eens even kijken of ik een, mooi een nummer nog voor haar heb. En dat is ongetwijfeld dit nummer. Want ik weet dat ze daar fan van is. Frank Duval met Angel Mine. Ga kijken of ik hem op kan starten, Lidwin. Hij wil nog niet zoals ik wil. Maar daar maken we wel een eind aan. Want hij is gewoon verplicht om te gaan spelen. Daar komt hij. Angel of Mine van Frank Duval. Ja, voor eh, Livy Dream Alles eh, in het Veredenia in Spanje... was dit eh, Angel of Mine van Frank Duval. No more walks in the wood. Oftewel, we gaan geen wandelingetjes meer in het bos maken.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 We and the trees and the way. Back the fields of blade lasted as long as we could. No more walks in the wood. Eagles, the long way of the long road Out of was dat, uh, die cd en daar uh, dit mooie nummer van. Ik ga voor Marius uh, eh, tenslotte nog een keer het nummer van Sven All of Me draaien. Marius, hij was hier in de studio bij ZFM Zandvoort waar hij live gezongen heeft. Onder andere het nummer All of Me. ik heb hem al in het eerste uur gedraaid, maar hij is, hij is best heel mooi. En ik ga hem voor jou speciaal nog een keer draaien. Sven Duif. Live gezongen bij ZFM Zandvoort, All of Me. Met dit nummer sluit ik af, luisteraars. Wel rusten straks en eh, een heel fijn weekend. Morgen weer vrijdag, hè. Geniet ervan. What would I do without your smile mine? Drawing me in, you're kicking me down. Got my head spinning, no kidding. I can't bring you down.